waarbij de bewoners van het Oekraïnse schiereiland de Krim... zich over aansluiting bij Rusland kunnen uitspreken. De Amerikaanse vicepresident zal een ontmoeting hebben met de president en premier van Polen... en de presidenten van Litouwen, Estland en Letland. Polen en de drie Baltische staten zijn in tegenstelling tot Oekraïne lid van de NAVO. De leiders zullen volgens Washington bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne gewaarborgd blijft. Ook komen hun onderlinge NAVO-verplichtingen ter sprake. Een rechtbank in Parijs heeft een Rwandees veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. De 54-jarige Pascal Simbikangwa stond terecht voor medeplichtigheid aan de volkerenmoord waarbij zo'n 800.000 Tutsis en gematigde Hutus werden vermoord. Simbikangwa was een soldaat die volgens de aanklagers uiteindelijk promoveerde tot een topman binnen de Rwandese inlichtingendienst. Het proces tegen Simbikangwa is het eerste in een serie. In totaal zullen zo'n 20 Rwandezen in Frankrijk terechtstaan. staan. Simbikangwa ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan genocide. Hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van een heksenjacht door de nu regerende Tutsis in Rwanda. In Limburg staan op diverse plekken al mensen voor de deur van een voorverkoopadres in de rij om een kaartje voor Pinkpop te bemachtigen. Het popfestival Landgraaf heeft dit jaar met de Rolling Stones en Metallica twee grote namen op het programma staan. Voor de Stones zijn 30.000 kaartjes beschikbaar. De voorverkoop begint komende ochtend om 10 uur. Kaartjes en trouwens ook gewoon op internet te koop. Het weer vannacht is er bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en is het zo goed als droog. In de avonduren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen.